En de Ierse luchtvaartautoriteiten nemen het zekere voor het onzekere. Om twee uur vanmiddag wordt bekeken of er weer kan worden gevlogen. Het vliegverbod heeft nauwelijks gevolgen voor Nederland... omdat er vanochtend maar een paar vluchten naar Ierland gaan. En ook mag er gewoon over Ierland heen gevlogen worden... omdat de aswolk niet die hoogte bereikt. De Amerikaanse opsporingsdiensten zijn een stap verder gekomen in het onderzoek naar de mislukte bomaanslag in New York. Ze weten wie de koper is van de auto die op Times Square was achtergelaten met explosieven. Volgens de New York Times gaat het om een Amerikaan die oorspronkelijk uit Pakistan komt. Hij zou in Connecticut wonen en de auto onlangs hebben gekocht. De politie probeert hem nu te vinden. Minister Verhagen is niet onder de indruk van een toespraak van de Iraanse president Ahmadinejad. Die verweet de Verenigde Staten en andere landen dat ze hun kernwapens niet ontmantelen. en noemde daarbij ook Nederland. Volgens Verhagen probeert Iran met retoriek de aandacht af te leiden van zijn eigen nucleaire programma. Ahmadinejad gaf de toespraak in New York op een conferentie over kernontwapening. Door overstromingen in de Amerikaanse staten Tennessee, Mississippi en Kentucky zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Door hoosbuien zijn rivieren overstroomd. In verschillende steden in Tennessee zijn hele woonwijken geëvacueerd. Reddingswerkers gaan van deur tot deur om mensen uit hun huis te halen. Het wereldkampioenschap snooker is gewonnen door de Australier Neil Robertson. In de finale versloeg hij Graeme Dodd uit Schotland met 18-13. Het was pas de derde keer in de geschiedenis dat het WK snooker niet door een Britse biljarter is gewonnen. Robertson krijgt voor zijn overwinning 250.000